12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. SGP-leider Van der Staaij is geschrokken van het pleidooi van kinderartsen... om euthanasie bij kinderen onder de 12 mogelijk te maken. Nu mag dat niet omdat jonge kinderen wils onbekwaam zijn... en artsen worstelen daarmee. Ze zeggen dat kinderen tijdens het stervensproces soms onnodig lijden. Van der Staaij maakt zich zorgen over dat pleidooi. Volgens hem dreigt opnieuw een grens te worden verlegd voor wils onbekwamen. De SGP is voor de allerbeste zorg om lijden te verlichten... maar blijft principieel tegen doden op verzoek, schrijft Van der Staaij op Twitter. In een pretpark in Mexico-stad zijn zeker twee mensen om het leven gekomen... bij een ongeluk met een soort achtbaan. Het achterste karretje zou uit de rails zijn gelopen... waardoor de slachtoffers tegen een metalen frame botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Naast twee doden zijn er zeker vijf gewonden... die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Naar verluid zitten er nog slachtoffers vast in de Mexicaanse attractie. De oud-dictator van Zimbabwe, Mugabe, is in kleine kring begraven. Uiteindelijk toch in zijn geboortedorp Kutama. De regering wilde hem laten begraven op een erebegraafplaats in de hoofdstad Harare. Maar de familie van Mugabe voelde daar weinig voor. De oud-dictator was verbitterd over de manier waarop hij in 2017 aan de kant werd geschoven. Maar na veel overleg ging de familie akkoord en werd er voor Mugabe een mausoleum gebouwd. Maar deze week bleek dat de familie zich toch weer had bedacht. En daarom is Mugabe de afgelopen dag alsnog in zijn geboortedorp begraven. Het is Fortuna Sittard niet gelukt om voor het eerst dit seizoen een competitieduel te winnen. Thuis tegen Sparta bleef het 0-0. Eerder vanavond won Ajax thuis met 2-0 van SC Groningen. En Heerenveen won zijn uitwedstrijd tegen VVV Venlo met 3-0. Het weer. In het noorden zijn er buien en vanuit het westen komt er meer regen aan. Minima vannacht rond 13 graden. Daarna een regenachtige dag met vooral aan zee veel wind. Mogelijk stormachtig met zware windstoten. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 Take your hand music right just like a fun fair. Oh man, now wild out. Like them no care. Now they be tunes up here and everybody's snapped up. And the DJ camp and not a pile away up it. Turn up yourself and the place I get hot. And when I still we jump. Too much hot inna the dance, man a turn idiot. To get one of them, you game a pretty top. If you not a no game, you're bound to be flat.